Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal aborten geen anticonceptiemiddelen gebruiken. Sinds 2011 valt de vergoeding van die middelen niet meer onder de basisverzekering, behalve voor vrouwen onder de 21. Minister Schippers ziet geen reden voor aanpassingen, omdat het aantal abortussen al jaren daalt. Cabinepersoneel van KLM gaat morgen voor vertrekkende vluchten 20 minuten het werk neerleggen. Daarmee wil het personeel een bezuinigingsmaatregel tegenhouden die morgen ingaat. Dan gaat er één bemanningslid minder mee op intercontinentale vluchten. Vakbond FNV verwacht dat reizigers door de werkonderbrekingen soms wat langer moeten wachten bij de gate, maar dat de overlast verder meevalt. De politie in Tilburg is op zoek naar degene die na de dodelijke aanrijding donderdag het kenteken riep van de betrokken auto. Een echtpaar uit Rijen werd aangereden en overleed ter plekke. Doordat iemand op straat het kenteken hardop riep, konden later twee verdachten worden opgepakt. De politie hoopt dat de kentekenroeper kan vertellen wie er achter het stuur zat en hoe hard hij reed. Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Mexico als derde. Lewis Hamilton vertrekt bij de race in Noord-Amerika vanaf pole position. Verstappen was in het tweede deel van de kwalificatierace nog de snelste... maar hij moest Mercedes-coureurs Hamilton en Rosberg daarna laten voorgaan. In de Eredivisie heeft Ajax met 1-0 krap gewonnen van Excelsior. In de e- in de Eredivisie heeft eerder op de avond PSV in Arnhem met 2-0 gewonnen van Vitesse. De wedstrijd Heracles-Sparta eindigde in een gelijkspel, 2-2. En Willem II heeft met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Het weer, vannacht blijft het rustig. Er kan hier en daar wat mist ontstaan. Morgen lost de mist op en dan schijnt de zon geregeld.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 Essa mina é zica. risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Pode falar, neguinho. em jogo, que ela também sabe brincar. Cuidado, neguinho, segredo a ser revelado. Fique esperto em jogo, que ela também sabe brincar. Cuidado, neguinho, segredo a ser revelado. Fique esperto em jogo, que ela também sabe brincar. Cuidado, neguinho, segredo a ser revelado. Fique esperto em jogo. Samir. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. música. Vivendo minha risco, risco, risco, risco, não quis. Vivendo minha risco, risco, risco, risco, não quis. Vivendo minha risco, risco, risco, risco, não quis. Vivendo minha risco, risco, risco, risco, não Pode Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? <laughs> the noise, Mr. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. is your house, and your house is mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine.